Zes uur. moet met het nos Journaal. Nederlandse F-16's in Syrië en Irak waarbij burgers zijn omgekomen. Het OM bevestigt de onderzoeken naar vragen van de NOS... maar wil niet zeggen welke incidenten worden onderzocht en waar ze zijn gebeurd. Doel van de onderzoeken is om te achterhalen of de militairen strafbare feiten hebben gepleegd. Minister Hennis heeft de Tweede Kamer eerder bijgepraat over twee van dit soort onderzoeken. Dat er nog meer acties van Nederlandse F-16's worden bekeken was in de Kamer niet bekend. In België is een man aangehouden die volgens het OM de leider is van de terreurgroep die aanslagen pleegde in Parijs in november 2015. De 30-jarige man zat al vast vanwege een ander terreuronderzoek en is in zijn cel aangehouden. Hij is een jongere broer van het vermoedelijke brein achter de aanslagen in Brussel van maart vorig jaar. Ook is de man een neef van de broers Pakrawi die zich opbliezen bij de aanslagen in Brussel. Docenten van het ROC Zatkin in Rotterdam hebben geholpen bij tentamenfraude. De leraren van de opleiding Logistiek gingen thuis langs bij spijpelaars... om de vragen en antwoorden door te geven, blijkt uit onderzoek van RTV Rijnmond en de NOS. Ook is er gesjoemeld met aanwezigheidslijsten. Spijbelaars werden als aanwezig opgeschreven. Drie docenten zijn geschorst, tientallen tentamens ongeldig verklaard. Door het Pinksterweekend is het extreem druk op de Nederlandse snelwegen. Veel mensen gaan een lang weekend weg, waardoor er rond 4 uur vanmiddag al 250 kilometer file stond. Vooral in het midden en het zuiden van het land is het druk. Volgens de Verkeersinformatiedienst wordt het Pinksterrecord van vorig jaar waarschijnlijk gebroken. Toen stond er op het hoogtepunt 372 kilometer file. Het weer nog in het zuiden langzaam meer bewolking en kans op regen of onweer. Vanavond en vannacht komt lokaal nog een bui voor.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 Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort rijdt het langzaam tussen Naarden en Bunschoten over zo'n 16 kilometer. Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendrikido Ambacht en Sliedrecht. 7 kilometer, 20 minuten oponthoud daar. Ook 20 minuten vertraging is er op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda... tussen Schiedam en en Terbrechtseplein. Op de A27 van Gorkum naar Almere tussen Lunette en Beeldhoven 6 kilometer. Van Utrecht naar Breda de andere kant op dus tussen Lexmond en Werkendam 9 kilometer. Het stelen de middag ook al druk op de A28 van Utrecht naar Zwolle.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 Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort draait door. Welkom voor het tweede uur Zandvoort draait door, oftewel Hans met zijn vrienden in de avond. Wat zei je? Je brengt me helemaal van mijn apro dingetje. Waarom dat dan? Je danst niet eens even op dat muziek. Mag niet van Ro. Oh, en nu luister je ineens. <laughs> ja. Het verdering. Wat is dit nou weer? Heb je hem bedreigd? <laughs> Goed, welkom terug allemaal. Dus. Ja, welkom terug. en wat kan u in twee uur nog verwachten? In ieder geval de groenteman en het weer voor het komend weekend. En het ziet er zonnig uit. En ik, eh, ja, ik start weer toch weer met een, eh, met een leuk plaatje. Want ik vind dat het toch wel zomer is. Dus, dat gaan we mee beginnen. It's summertime, summertime, some, some, summertime, summertime, summertime, some, some, summertime, summertime, summertime, some, some, summertime, summertime, summertime, some, some, summertime, summertime. Bo-bo-bo. Shut down books and throw away. Say goodbye to the class today. Skip along and change your ways. It's summertime. bo bo No more studying history and no more Ricci, biography and no more Dolce on the tree because it's all the time. It's time to head straight for the mills. It's time to live and have some thrills. Come along and have a ball. A regular free for all. Well, are you coming or are you waiting? Just so folks and my mom complain. Hurry up before it's summertime. Well, I'm so happy that Why'd you live oh How I love to take a trip. I'm sorry, teacher, but zip you live because it's summertime. It's time to head straight for the mills. It's time to live and have some thrills. Come along and have a bowl of regular free for Well, we'll go swimming and every day to work, just time to play. If your folks complain, you say it's summertime. And every night we'll have a dance, cause summer vacation is for a man. So man, this child has me in a trance because it's summertime. It's time to head straight for the mills. It's time to live and have some thrills. Come along and have a ball, a regular free-for-all. It's summertime. It's summertime, summertime, some, some, summertime, summertime, summertime, some, some, summertime, summertime, summertime, some, some, summertime, summertime, summertime, some, some, summertime, summertime. It's summertime. It's summertime. Het is summertime. Ja, maar dan ook maar net, hè? Kijk maar naar buiten. Ja, dat is waar. Het is net begonnen, hè? Moet je naar buiten kijken om te weten of het zomer eh, nou, is? Nou, ja, dan weet je in ieder geval hoe de temperatuur eh, nee, zijn. Nee, dat weet je, nee, weet je ook niet. Je weet alleen het zonnetje schijnt dan is het vaak warm. Toch? Zonnetje als je, schijnt als jij nou van de Noordkaap terugkomt, dan eh, <laughs> praten we daar nog een keer over. Is dat goed? Ja, dat is hartstikke goed. Dan gaan we nog een keertje doen. <laughs> ja, lijkt me goed. Ja. Nou, vertel eens wat. Ja, dat zeg je nou. Vertel eens. Nou, ik zou je vertellen. 6 juni, om 6 uur s avonds is er weer de wandelvierdaagse in Zandvoort. Van dinsdag 6 juni tot en met vrijdag 9 juni. Anders zou het ook een dagen zijn. Wij doen het nu weer voor de negentiende keer. Elke avond is er weer een prachtige wandeling naar keuze... door ons o zo mooie dorp en haar prachtige omgeving. Deze Vierdaagse is wederom ook weer voor de honden. U en uw trouwe viervoeter zijn van harte welkom. Dobby op de Grote Mart verzorgt onderweg... dat er hondkoekjes en water beschikbaar is... voor alle deelnemers op vier poten. U kunt kiezen uit de route 5 tot en met 10 kilometer... die bij beide vindt u halverwege een rustpuntcontrole. Dit jaar zal de start op dinsdag 6 juni zijn... en woensdag 7 juni en donderdag in het Rode Kruisgebouw... aan de Nicolaas Beetstraat nummer 14. Laan, Beetslaan zijn. Let op hier, is wel minder parkeergelegenheid. Wie elke avond zijn stempeltje gehaald heeft... krijgt op vrijdag een welverdiende medaille. Vrijdag 9 juni wordt er gestart vanaf het Kerkplein. Kaarten in de voorkoop kosten 5 euro en zijn te koop bij Bruna en Dobi aan de Grote Krocht. Na zes uur Halemerstraat nummer 12 en de Helmerstraat nummer 48. Het is ook mogelijk om kaartjes bij de start te kopen, maar dan kosten ze wel 1, uur duurder, 1 euro duurder. Voor informatie kunt u bij onze website bezoeken www.zandvoortsevierdaagse.nl. Wij wensen u een hele fijne wandelvierdaagse. Nou, dan sluit ik me helemaal bij aan, ja. denk ik. Maar jij doet het niet. Nee en als ik nou een koekje wil, moet ik dan op handen en voeten gaan lopen of zo? Ja, alleen op vier voeten. Deel. The young ones, darling, the young ones. And the young ones shouldn't be afraid. while the flame is strong. Cause we may not be the young ones very long. Tomorrow, why wait until tomorrow? Cause tomorrow sometimes never comes. So love. new song to be sung, and the best time is to sing it while we're young. Once in every lifetime comes a love like this. Oh, I need you, and you need me. Oh, my darling, can't you see your dreams should be dreamed together? the young hearts shouldn't be afraid. And someday, when the years have And day, while the years have Zodat je dat maar even weet, ja. Ja, wij vergeten dat ook niet hoor. Nee. nee. De gemeente en oh. strandpachter treffen minderlijke schikking. Strandpaviljoen Azuro op het Naakstrand en de gemeente Zandvoort hebben een minderlijke regeling getroffen over de kwestie strandbungalows. Hiermee wordt de lopende beroepsprocedure bij de Raad van State beëindigd... en wordt de weg vrijgemaakt voor de gemeenteraad... om een laatste definitieve besluit te nemen... over het al dan niet toestaan van de strandbungalows op het Zuidstrand. Tot het strand van Zandvoort behoort ook strandpaviljoen Havana aan Zee. De middelijke regeling, die tot stand is gekomen op verzoek van de eigenaar van strandpaviljoen Azuro... bestaat uit de vergoeding van de gemaakte kosten voor de aanvraag en de juridische procedures... Ehm, de motivering van dit besluit is gelegen in de uitkomsten van het externe onderzoek naar de juridische en financiële consequenties voor het uitsluiten van strandbungalows aldaar. Die is verricht in opdracht van de gemeenteraad, als ook die van eerdere beraadslaging in de gemeenteraad van 27 september 2016, waarin bleek dat er geen meerderheid in de raad was om in te stemmen met de strandbungalows. Het laatste woord is nu dus aan de gemeenteraad. Ja, oké. Dus dat wordt nog uh, spannend. Ja, dat duurt al een poos dit. wat, wat willen ze dan? Eh, Standingloos daar bouwen. Gewoon op het strand. Eh, ja. Overhuren, dus niet om pertinent Kunnen te bewonen. Maar niet om pertinent te bewonen. Eh, de details weet ik niet. Oh. Ik bedoel, die vind je ook meestal in de media niet terug. Maar ehm, ze wilden in ieder geval voor de verhuur uh, strandpaviljoens bouwen. daar. moeten we niet doen. Goh, ik heb nou, Wie zijn we in dit geval? Moeten we niet willen. We, nou, Jij woont in dat eh, dorp waar nergens, hoofd, waar nergens hoofd van is, maar toch hoofddorp heet. En dan zeg je we. Nee, wij zijn... Kom dan hier wonen, dan mag je, mag je ook we zeggen. Wij zijn wel een hoofddorp van de Halemermeer. Nee nou hoor. De Halemermeer is een, eh, verzameling dorpen met een kernhoofddorp. Ja. ja, dat kan. Maar dat, hoort nog steeds Zandvoort niet bij, volgens mij. Gelukkig niet. <laughs> <laughs> Gelukkig niet, zegt dus, Dus het eh, is helemaal misplaatst, eh, meneer Wasnaar. <laughs> glad ijs, Hans. <laughs> Heel glad ijs. Ik vond hem leuk. De reactie is geweldig. Muziekje. nou, kom, we gaan eerst maar eens... Eh, ja, doe maar. drinking and lusting, and his hunger for power became known to more and more people, the demands to do something about this outrageous man became louder and Ja, en ik heb vandaag een hele mooie. Dat heet Stampot Caprese. Kijk, dat moest even kijken of ik het goed uitsprak. Topper. Dank je. Eh, wat heb je nodig voor, die stamp, voor deze lekkere zomerstampot? Anderhalve kilo aardappels, een groente, een groente tablet, 100 gram crème fraîche, 6 tomaten in stukjes, 125 gram mozzarella in zakje en in blokjes, 100 gram geraste oude kaas, blaadjes van twee takjes verse basilicum, fijn gesneden. Blaadjes van twee takjes verse tijn. Naaltjes van twee takjes verse rozemarijn, ook fijn gehakt. 400 gram gesneden andijvie uit een zak en zout en peper. Stampen! Juist, en hoe gaan we dat maken? Schil de wassen, in, wassen en snijzen in stukken van gelijke grootte. Kook ze in een ruime pan met een flinke laag koud water, moeten ze koken... en het bouillon tablet, afgedekt in 20 minuten... Giet de aardappels af en vang eventueel de bouillon op... om later te gebruiken voor de soep. Voor een soep. Zet de pan nog even terug op laag vuur... en stoom de aardappels in een halve minuut droog. Voeg de crème fraîche toe en stamp de aardappels met een stamper tot een puree. Schep de tomaat, mozzarella, geraste kaas, blaadjes basilicum... tijm en rozemarijn door de puree. Schep daarna de andijvie erdoor in delen... en warm het gerecht op laag vuur nog enkele minuten door... Breng de stampot op smaak met zout en peper. Verdeel de stampot over vier borden en serveer. En je kan eventueel je geraspte kaas kan je ook vervangen door grano padano. Gran padano. Dat bedoel ik. Nou mag die kleine. Ja, nou eh, roep er maar bij zou ik zeggen. Ja. Nou. Hallo. Hallo, man. Hallo, nou, ben je er weer? Eh, nou, ik, ik was er al, maar jij was er niet. Nee, ik was er een paar weken niet. Nee, nee. dat nee, kwam er al. Oh, oh. En, en ik ga weer met vakantie. Nou, ga je nou weer weg? Ik ga weer weg, ja. Nou. Zonde, hè? Ja. Nou, misschien kan je hm. mee. Dat zal ik wel aan tante Jannie vragen of je mee kan. Oh ja. Ja, dat kunnen we doen. Dat vind ik leuk. Ik vind het een heel goed idee. <laughs> en wat hebben we als toetje? Ik vind Omeroon niet lief tegen mij. Ik, ah, ook, ik ah, niet. <clears throat> Ah, met Ito Italiaans hebben we toetje. Wat heb je? Italiaanse toetje. Ja, dat hoort eigenlijk ook bij die. Heel goed. Ja. Goed gekozen. En dat moest van mama. Oh, moest dat van mama. mama gaat vanavond panna cotta maken. Panna cotta. Ja. Dus iets en wat, wat is een toetje met gekookte room en voor de rest weet ik het eigenlijk niet. Maar het is wel lekker. Heb je het wel eens gegeten? Ja, oh. lekker. Ja? Ja, nou, lekker. klaar. Wat ik eten we dus? Ik kom straks nog een keertje terug, want ik heb een raadseltje voor jou. Moet maar even wachten. Wacht even. ja, stakkies. Ja, let op. Dit is mosterd. Panna cotta. Precies. Ja, dat wist hem, hè? <laughs> Leuk, hè? Ja. Ja. Nou, tot stakjes. Tot straks. doei. Doei. We hadden net uh, Cliff Richard, hè? Ja. Dat was een beetje de verkeerde. De bedoeling was eigenlijk om deze te doen. De drumrol. Nee, echt niet. Lekker bezig, uh, Ro. Ik, ik kan wat. Nog een keer. Deze. Got myself a crying <laughs> Dit is echt met die jongen. Gotta do my best to please her. Just de single Ja, maar ik vind, deze ook wel heel leuk hoor. Ja. ja. En we hebben trouwens in, eh, in dit weekend is er een, eh, een heel druk programma... tijdens de Prinkster Races op circuit Zandvoort. Komende weekend kunnen autosportliefhebbers met plezier uitkijken... naar twee rijkelijk gevulde racedagen tijdens de Pinkster Races op circuit Zandvoort. Op 3 en 4 juni staat het Zandvoorts racecircuit in het teken van een boeiend programma... met internationale raceklassen. Zeven race-sessies maken hun opwachting. De nieuwe Super Tourwagen Cup, de STWC-serie... biedt een platform voor coureurs die het clubniveau ontgroeid zijn. Twee wedstrijden van elk 50 minuten, inclusief verplichte pikstop... staat op het programma voor zondag 4 juni. En dat was het. Dus wanneer is het? Juist 3 en 4 juni, circuit antwoord. Ja, ze waren vandaag al lekker aan het uh, ja, je trainen. Hebt, het gehoord, dus, eh, want dat zei je al. Jullie houden er wel van, hè? Nou ja, ik vind het heerlijk. Nou, het is ook beter dan vliegtuigen over je hoofd, moet ik eerlijk zeggen.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 salvo ZFM, Westkust, weerbericht. Het was vandaag aanvankelijk zonnig. En het werd zomers warm met een middagtemperatuur van ongeveer 26 graden hier in het dorp. Later vanmiddag verscheen er bewolking en vanavond zal de kans toenemen op een wat regen- en onweersbuien. De wind waait niet meer dan zwak uit het zuidoosten en vanwege die zwakke wind is er een kans, aan zee kans op een verkoelend zeewindje. Vanavond en komende nacht is het bewolkt. Met vanavond dus kans op die enkele buien met kans op onweer. Het is wel een kansrijke avond vanavond. Ja. Je zal de kans maar krijgen. De komende nacht is er nog een buienkans, maar de kans op onweer neemt daarbij af. Het koelt af naar de graad op 15. Morgen is het aanvankelijk bewolkt met nog een buienkans... maar in de middag blijft het droog met geregeld zon. De wind wordt noordwest en de temperatuur is met een maximaal een graad of 21 weer beduidend lager. Na morgen is het met de Pinksterdagen licht wisselvallig met kans op enkele buien en daarbij een graad of 18 tot 19. Dinsdag zal het met 16 graden nog wat koeler zijn, maar vanaf woensdag gaat de temperatuur waarschijnlijk weer omhoog. Oké. Okay. Aldus Rico Schreuder. Nou, de kans is dat je Hans ook een kans moet geven. Ja? Hans een Wat kans? Wat kans wil jij, ja, Hans? Gewoon, maakt niet uit, Hans. Waarom moet ik een kans krijgen? Oh, geen kans? Nou, ik wil nou, geen kans. In de trend van kansen is het oh, wel... Uh... Dus Hans is kansloos.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 yes, doe ik heel veel voor Toet. Wat zeg jij? Ik zeg, ik doe heel veel voor Toet. Maar dat niet. Maar dit niet, nee. Nee, dat dacht ik al. Nou, lekker is dat. moet ik het maar weer mee doen, hè? Ja, ja. dat, dat heb je wel meer, hè? Nou, misschien kan hij je meenemen uh, eh, 5 juni om 6 uur... naar de Amazing Monday. Is het gratis? Nee. Dan neem ik je niet mee, hoor. <laughs> ja, de toon is weer gezet, hè? Ja, ja. Zie je nou hoe moeilijk ik het heb soms? Eh, sorry, ik heb medelijden met je. Ah, kijk, in ieder geval nog één. Ja. Maar 5 juni is om 6 uur een uniek evenement waarbij de toprestaurants zich out of the box in Ayum op het strandstrand, nee, het zuidstrand van Zandvoort presenteren. Zeven fantastische restaurants zullen tijdens het voorseizoen een avond komen hosten als gastrestaurant bij Ayum. Ayuma. Ayuma. Ja, er moet A achter nog. Ayuma. Wij verzorgen een amuse die geserveerd zal worden met een glas cava. In een drie- en vier gangen diner. De prijs voor het eten, inclusief cava, is 39,50 per persoon. Super trots zijn wij op de line-up van het deelnemende restaurants... aan de Amazing Monday 2017. En dat is nu op 5 juni truffels en rock'n'roll. Nou, hartstikke idee. Nou. En er zijn en natuurlijk veel meer strandtenten dan Ayuma. Ja, we hebben Havana. Ja, maar eh, eh, Dit, dit is iets wat... 21. Ja. Eh, ja 12 AC. Heel veel. Ja. ja. Anders maken we weer te veel reclame voor één tent. En dat mogen we niet doen, Hans. Dus we noemen even, net even een paar extra tenten op. Dus dan, uh... Beachclub. Ja, bijvoorbeeld. Kan. er genoeg. Je kan van alles. <laughs> Oh, oh, alles kan. Maar dit is, dit is toevallig wel een, een iets heel bijzonders, vind ik. En, en 12 juni is Duin en Kruidberg. Ja. Kijk, dat bedoel ik. En 19 juni komt restaurant Fris komt daar koken. En de 26 juni Daalder uit Amsterdam. En u bent welkom vanaf 6 uur. En je wordt ontvangen met bubbels. Ken je Duin en Kruidberg? Ja. Ach, oh, het is daar mooi, hè? Ja. Echt zo mooi daar. Ja. Ja, bijzonder. Ja. Goed, allerlei leuke eh, eh, culturele uit. Ja, eh, dat is ja, ja, hartstikke goed. Ja. Als je ervan houdt en tijd hebt en de Kaiser Chiefs, Hans. Ja. ja. Nooit van gehoord. Oma Hans. Oh, oh daar is er weer. Ik heb een raadsel voor jou. Ja, vertel. Ehm, er is een man en die, hm, hm, die wordt op een eiland gedropt. Ja. En een piraat als in haha, de Pirates of the Caribbean, zeg maar. En die wordt op een eiland van de drie eilanden. Ja. Wordt die op het eerste eiland gedropt. Ja. En op het tweede eiland staat een ezel. Ja. En op derde een palmboom met een kokosnoot. Ja. Hoe komt hij dan op derde eiland als hij niet kan zwemmen? Hoe doet hij dat? Weet je, je niet mij aan gaan kijken. Ik heb eh, geen idee. Het aan jou. Let op, hè? Let op. Moet je echt goed opletten, ja. anders ga je missen. <laughs> ja. Ik weet dat. Hij maakt een plan. Ja. Dat plan valt in duigen. Van die duigen maakt hij een ton. Dan gaat hij in de ton zitten maar die toen die zingt, dat staat als een paal boven water. En ah, dan klimt hij in die paal en dan wacht hij totdat hij in ons weegt. <laughs> en als hij in ons is, laat hij zich zo meewapperen naar het tweede eiland. Daar staat die ezel ja. en daar trekt hij aan zijn staart. <laughs> En die ezel begint ja. te ja. balken. Ja. van die balken maakt hij een vlot. <laughs> En dan dobbert hij zo naar het derde eiland. Ja, dat is waar. Ja. En dan? Dan gaat hij kijken bij de palmboom, maar die is eigenlijk veel te groot. Daar kan hij niet bij. Ja. Oh, dan gaat hij bij de pakken neerzitten. <laughs> maar die pakken pakt hij dan op en dan stapelt hij tot een trappetje. En dan kan hij zo naar de kokosnoot klimmen. Maar die kokosnoot is dicht, die kan hij niet openmaken. En dan? Gooit hij het bijltje er meneer. Pakt hij het bijltje weer op. En dan eh, slaat hij de kokosnoot in stukken. En zo doet hij dat dan. Heel <laughs> keen. Weet je het nou? Ja, nee. Doe eens. <laughs> ik weet het niet meer. nou, yeah. Hans let niet op, hè? Nee, wat rusten. Ja. <laughs> van me af te slaan en voor altijd met je mee te gaan. Mijn hoofd tegen je rug gedrukt en mijn armen om Dat advies hebben die Marco. Ja. Je, moet, pinnen. Je moet pinnen. Maar eh, Marco die, eh, die, Marco die doet tegenwoordig eh, veel aan fotografie. En dat is niet tegenwoordig hoor, dat doet hij al heel lang. dat weet ik, maar ik heb vanmorgen... zeg je dan? Vanmorgen heb ik het gezien op, op de televisie, wat hij maakt. Ah, zo. En het is, het is geweldig. Het, is zo foto's maakt hij. Mooie foto's. Ook nog. Ja, ja. echt heel mooi. Echt? En hij heeft echt? nu een... Eh, echt? Meen je dat nou? echt? Echt waar? Echt waar? Ja? Oh. ja? En hij heeft een expositie nu in, eh, in Amsterdam. Ergens. Ik weet niet precies waar hoor, maar ik denk dat ik daar wel een keer heen ga. Want het ziet er allemaal zo mooi uit. Dat is wel lastig als je niet precies weet waar. Dan is Amsterdam plots... Maar niet uit joh, het is gratis. Dus we, dat, zoekt hij wel op hoor. Daar gaan we op, zoeken. Dat, dat lukt wel. <laughs> heb, jij, heb jij nog... <laughs> ik had nog, een, eh, een tegeltjes. Ehm, ehm, uh, ding. Ehm, Hans, Weet je wat niet grappig... Eh, moet je in de microfoon ja zeggen, hoor? Ja. Ja, goed zo. <laughs> Oh, oh, god, hij vindt hem <laughs> zelf al veel te leuk. <laughs> Nee, ik moest even grinnen.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 Nou, bekend. Het wordt er ons toch nog wel heel anders gezongen. Ja, Volgens mij moet er nog heel hard aan gewerkt worden. Nee, nou, voor ons. Ja. Nee, vind ik niet. Ik vind dat wij het beter Vind je? Ja. Zo de mieters. Ja. Is je apparaatje stuk? <laughs> Zou praatjes zijn, Oosting nee. is doof. maar, jij, en jij, jij... <laughs> zo. Goed. Jij hebt ook een wijsheid. Maar ik heb ook een wijsheid. En dan heb ik er een. Een aangename illusie is beter dan een harde werkelijkheid. Ja, dat is zo. Dat is zo. dat is... Eh, weet jij eh, de definitie van een relatie? Nee. Nee, oh, dacht ik al. Relatie, dat is met z'n tweeën aan problemen werken die je in je eentje niet zou hebben. Ja. Dat is een, ja, dat Ja, ja. can't find her. Thought you were sent from up above, but you and me never had love. So much more I have to say. Help me find a way. And I wonder if Ja, dat was Anastasia. En dat Ja. Ja. ja. er is binnenkort een beste strandpaviljoen van Nederland. Een verkiezing. Um, God, alles zit vol met haren hier. Wat een raar gezicht is dat toch. Ehm, de, beste verkiezing van de strandtent uh, De rest ben je niet snel dus. afgeleid, hè? Nee, helemaal niet. Ik heb helemaal geen last van ADD of zo. Eh, de strijd om de beste strandpaviljoen van 2017 is inmiddels gestart. Je kunt tot 30 juni stemmen via de website www.strandverkiezingen.nl. Ook worden de genomineerde paviljoens bezocht door mystery guests. Zoals elk jaar wordt weer gezocht naar de beste strandpaviljoen van Nederland... overal en in verschillende categorieën. Iedereen kan nu op strandverkiezingen.nl zijn of haar stem uitbrengen op de favoriet. De winnaars worden op donderdag 6 juli bekendgemaakt... bij strandpaviljoen De Waterreus in Scheveningen. En dat is de winnaar van vorig jaar. Je kan jezelf ook opgeven, want er zijn 80 mystery guests nodig... Eh, en dat kun je doen via standverkiezingen.nl slash mystery-guest. Alle kosten worden vergoed en dan kan je kiezen tussen een, het bestellen van een salade of een hamburger met een bijbehorend drankje. Dus eh, ja, altijd leuk om dat te doen. Wij hebben dat ook een keer gedaan. En dus, dan is eh, je mojito wel gratis. <laughs> ja, dan wel. Ik, begrijp het niet helemaal. Als je, dat mag je alleen bestellen als je mystery guest bent. Nee hoor, dat mag je ook gewoon bestellen. Maar, eh, Ja, nee, dat begrijp ik. Maar wat is er met mystery guest dan? Dan ga je, een, zonder jezelf kenbaar te maken, moet je daar naartoe. Ah. En daar mag je of een salade of een hamburger bestellen. En dan vul je hele lijsten in, zodat ze weten of het daadwerkelijk een goed eh, paviljoen is. Ja, Ik begrijp hem. Oké. Laat de belofte dat ik hem eh, <laughs> de volgende keer eh, een keertje helemaal ga draaien. Maar er is wat weinig tijd over. Zag je Hans sprinten? Ja. Ik zag Hans sprinten, ja. in één keer viel het geluid weg. Ik denk, oh jee, <laughs> daar komt hij weer. Ja. Was je mooi bijna verlaat geweest, Hans, om gedacht te zeggen. Het zit erop. En ik wens onze luisteraars een heel goed weekend. Mooi weekend. Een goede Pinksterdagen. Lekker racen bij de racers. Jullie wel, hè? Ja, we gaan lekker luisteren. Ja. ja, we gaan luisteren. Maar vooral een heel mooi weekend. En lekker weer gezond op. En volgende week eh, zijn we er weer op donderdag. Ja. En ik ben op vrijdag. En vrijdag. Ja. We maken er weer wat leuks van. Kijk, zo is het. Fijne weekend allemaal. Allemaal goed weekend.